Levi van Eck met het NOS-journaal. Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteit uit duurzame bronnen te halen lijkt goed haalbaar. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over negen jaar moet tenminste 35 terawattuur elektriciteit opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen. Om tot dat doel te komen is Nederland opgedeeld in 30 regio's die onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn. De plannen die nu zijn ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er genoeg draafvlak blijven voor wind- en zonneparken. Inwoners van Engeland moeten vanaf volgende week zoveel mogelijk vanuit huis werken. Ook moeten ze een coronatoegangsbewijs tonen om bij nachthoreca of bij grote evenementen binnen te komen. Volgens premier Johnson zijn de maatregelen nodig om de opmars van de Omicron-variant te stuiten. Die zou binnen twee tot vier weken verantwoordelijk kunnen zijn voor de helft van de besmettingen. Deze week werd het dragen van mondkapjes in winkels en het OV ook al opnieuw ingevoerd. Na de VS sturen ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk... geen politieke delegatie naar de Olympische Winterspelen in China. Die zijn in februari in Peking. Amerika riep alle landen op zich aan te sluiten bij de diplomatieke boycott. De vier landen zeggen op deze manier een krachtig signaal af te geven... tegen mensenrechtenschendingen van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang... China spreekt van een lastercampagne en zegt dat de Spelen geen gereedschap zijn voor politieke manipulatie. Twee mannen die vorige maand betrokken waren bij de rellen in Rotterdam... moeten drie maanden de cel in. Ook moeten ze 1000 euro schadevergoeding betalen... en mogen ze een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Eerder werden ook al twee relschoppers veroordeeld. Het weer droog, maar vannacht kan langs de kust wat regen vallen. Het koelt af tot rond het vriespunt.